Het dodental na de treinramp in België is opgelopen tot 18. Volgens de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant kan het dodental nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn bezig met een bergingsoperatie en wordt niet meer gezocht naar overlevenden. Zo'n 55 passagiers raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Vlak voor 9 uur vanochtend botsten twee passagierstreinen frontaal op elkaar bij Halle, ten zuidwesten van Brussel. Volgens de gouverneur was een van de treinen door een rood zijn gereden. In de treinen zaten bij elkaar 100 tot 150 mensen. Door een tekort aan medische isotopen ontstaan eind volgende maand weer wachtlijsten voor onderzoek naar kanker en hart- en vaatziekten. Oorzaak is de sluiting van de reactor in Petten. Die gaat tot augustus dicht vanwege onderhoud. De voorzitter van de Vereniging Nucleaire Geneeskunde zei voor de Avro Radio dat het tekort groter wordt dan verwacht. Dat komt omdat bij een andere belangrijke leverancier, een reactor in Canada, de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgelopen. Op het katholieke Canisius Gymnasium in Berlijn zijn veel meer scholieren seksueel misbruikt dan gedacht. Inmiddels hebben zich meer dan 100 oud-leerlingen gemeld bij de advocaat van de Orde van de Jezuïeten. Vorige maand bleek dat twee docenten van het Canisius Gymnasium zich in de jaren 70 en 80 jarenlang aan leerlingen hebben vergrepen. In eerste instantie ging het om zeven gevallen, maar het vermoeden bestond al dat er veel meer slachtoffers waren. In het Vaticaan praat de paus vandaag en morgen met de Ierse bisschoppen over het seksschandaal in de Ierse kerk dat vorig jaar bekend werd. Het misbruik heeft decennia geduurd, maar de bisschoppen deden weinig tot niets om ervoor te zorgen dat de daders werden gestraft. De topontmoeting met de Ierse bisschoppen is bedoeld om berouw te tonen en verzoening te bereiken.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 makes you laugh, what makes you cry, what makes you mad, what gets you by. Your highest high, your lowest low. These are the things I wanna know. Inside Out. Ik wil je kennen van binnen en van buiten. De formatie Fauner. Alweer jaren geleden dat dit een eh, grote hit was voor eh, die formatie. En nu worden ze af en toe nog wel eens gedraaid hoor. Welkom bij deze uitzending van de Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is pas geleden nog een grote hit geweest. Zij het dan in de Nederlandse uitvoering, in het Duits, in de Spaanse, in de Italiaanse. Weet ik hoeveel uitvoeringen er geweest zijn van ABBA The Musical. Maar het was de ene hit na de andere. Ook met Dancing Queen. radio is niet op Radio 4 gesprongen hoor. Alhoewel het daar een beetje op lijkt hè, als je de fifth van Beethoven hoort. Maar nu wordt het uitgevoerd door Exception zei ik nog tegen u van Nora Jones. Lang geleden dat die iets nieuws heeft uitgebracht, hè? Excuseert u mijn stem een beetje, hoor. I Wouldn't Need You. Dit is geschreven door die Nora Jones. Laten eens maar een kleine oversteek maken hè, over, de, over de Noordzee. En dan van Engeland naar Ierland. Daar lopen de Dubliners rond. En ze hebben het over Back in Dunham Go. I'm a poor man, as this as I come. I never was a thief until they caught me. The judge said, before me hand were red, no matter how I pled, they found me guilty. I'm off to Durham jail. I'm going and nothing now can save me. Calamities, they always come in threes, and that's a man my mum's supposed to give me. And it's no never in the live long day. Will you find me back in Durham jail? No, never in the live long day. Will you find me back in Durham jail? first I went astray man who came to tempt me. For in no time, me life was one of crime, and now you see the trouble that has got me. There are four bare walls of which to stare. Me food and me lodgings they are paid for. You can't see the turning of the key to hear the turning that is all you wait for. And it's no never in a little long day Will you find me back in your own jail? No, never in a little long day back in the room chair. I'm walking like a fall stone, stones that me. And it's no never in the new long day. Will you find me back in Durham jail? No, never in the new long day. Will you find me back in Durham jail? And I'm sure that me mother's heart would break to see me in a state of such repentance. I'm glad she out around to sea, and I'll be out before she finishes her sentence. The sun will shine, I'll leave it all behind, knowing I've done me time and done me duty. Then out of the gate, and the narrow and the straight, to the place where I have buried all the booty. And it's no never in a long day, will you find me back in Durham jail? No, never in a long day, will you find me back in Durham jail? Dit, eh, dit ga ik even opnieuw starten, want eh, hij sprong in één keer door naar 17 seconden. En op 17 seconden dan begint deze Olita Adams te zingen. Het is officiële nummer van eh, niemand minder dan Elton John. Die heeft dit geschreven samen met Benny Turpin. Het is een vast schrijversduo, hè? of John, hij heeft het eh, jaren geleden al eens een keer geschreven. Hè? Maar eh, deze Olida Adams, zij brengt het ook heel erg mooi hoor. En dit, dit is Danny de Munk met Hand op mijn hart. Er zijn veel mooie vrouwen in het leven die ik zie maar wat heb ik nou gedaan? Zij die mij zo dierbaar is, ik deed haar veel verdriet. En ben er veel te ver gegaan. Huilend staat ze voor me, sla mijn armen om haar heen. En ik zeg haar, ik laat jou. jaren geleden was ik op vakantie in, eh, in Frankrijk. En daar loopt een dame rond, luisterend naar de naam Patricia Kaas. Ze had een nummer opgenomen met James Taylor en ik kon het maar niet gevonden krijgen. Totdat... do me wrong, if you got to do me wrong, do me right, do me right now, baby. Tell me lies, yeah. but hold me tight. I want you to hold me tight. Save your goodbyes for, for the morning light. But don't let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 梦。 the love that you give me every night. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing you can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Katie Mellowa live. Er is een dvd uitgekomen en daarnaast ook nog eens een keer een cd... met allemaal muziek van die Katie Mellowa. Dat ze live optreedt. Sailing to Philadelphia is een cd die eh, een aantal jaren geleden is uitgekomen. Tien jaar geleden om precies te zijn is een cd van Mark Knopfler, maar dat herkent u aan de gitaartonen, hè? De ene omschrijft het als wollig, de andere omschrijft het als razendsnel. Ik vind het gewoon prachtig. What is? Drink dams are spilling out, staggering in the square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters in the queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs leaving a road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I with a candlestick, still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. zijn er geen eh, computers op losgelaten, net als in sommige muziek. Want een eh, aantal jaren geleden, in 2004 om precies te zijn, kwam er een cd uit van eh, Lee Ann Womack. I Hope You Dance, zo heet de cd. Het nummer dat is prachtig geschreven, wordt prachtig uitgevoerd door die Lee Womack, Womack samen met de The Sons of the Desert. Maar dan, als bonus track, hebben ze daar ook ineens een ander nummer bij gezet. En dan hebben ze daar ook nog eens een keer een computer op losgelaten. En dan heet het ineens de Rolling Mix van I Hope You Dance. het nog wel eens een keer het origineel laten horen. De stem van die dame is precies hetzelfde natuurlijk ook van The Sons of the Desert. Alleen het is dan een iets rustiger nummer als dit hoor. Dan straks draai ik een nummer van eh, Patricia Kaas samen met eh, James Taylor. Hier in Nederland loopt een jonge man rond. Hij is helemaal idolaat, zegt hij zelf, van die James Taylor. Hij luistert naar de naam Robin van Beek, heeft een cd opgenomen met songs van die James Taylor noemt de cd gewoon Taylor Made en heeft inderdaad de sfeer echt heel goed te pakken genomen hoor. En ook de vocals van de dames en de heer op de achtergrond zijn bijna perfect. Dit is hier met Fabriek. Mijn opa was een zeeman, getrouwd met de wind. Mijn vader was een timmerman en ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man waarvan ik zelf niet eens een naam weet. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. Dit werk gaat niet vanzelf, dit werk is ook niet slecht. Dit werk geeft mij het eten voor het kind waarvoor ik ver. Ik wacht maar op een dagdroom om me door de dag te helpen. Dan is het tijd voor koffie en mijn broodje en ik hoop dat ik wegdroom. Dan is het ik en mijn werk voor de weet het voor de rest van mijn tijd. gedachten dwalen af, terug naar lang geleden ik zie mijn vader naar mij lachen als ik met hem speel. Mijn opa's verhalen, die nemen me dan mee. Naar de schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Maar het is mijn leven dat verspeeld is. Ik was zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rij naar huis vanavond, staren naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal dus mag ik alsjeblieft, zolang als mijn lichaam het toelaat en nooit een man ontmoeten, naar wie het grote geld gaat, dan is het ik en mijn werk voor de rest van de morgen, voor de rest van de middag en ik weet, voor de rest van mijn tijd. En dat allemaal live hè, van deze Robin van Beek. Ik heb mensen gehoord die eh, zeggen van deze cd, het is een mooie cd geworden. Hij heeft de sfeer goed te pakken. Maar als je heel de cd afluistert, ja, dan wordt het allemaal een heel klein beetje vlak. Nou, dat moet ik wel, eh, wel eens zijn met, eh, met die mensen. Michael Bublé met een groot orkest achter zich.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 Mrs. Jones, Mrs. Jones. Mm. We got a thing. it hurts so much inside. Weer de laatste volledige plaats voor eh, deze uitzending van Muziekerier. Dan heb ik het over Celine Dion. Show me some emotion. Nou ja, muziek is emotie.